Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Net als president Obama heeft ook gouverneur Nixon van de Amerikaanse staat Missouri... de inwoners van Ferguson tot kalmte gemaand. In de Amerikaanse stad loopt de spanning op in afwachting van het oordeel van een rechtbank over een blanke politieman. Die schoot in augustus een zwarte, ongewapende tiener dood, wat tot dagenlange rellen leidde. De rechtbank moet besluiten of de agent wordt vervolgd. Als dat niet gebeurt zal er vrijwel zeker onrust ontstaan, is de verwachting. Het oordeel van de jury volgt vannacht rond drie uur Nederlandse tijd. Er komen geen 1400 asielzoekers naar het Drentse dorp Oranje, maar maximaal 1000. Dat heeft de burgemeester gezegd op een speciale raadsvergadering. Die was belegd omdat in het dorp met 140 inwoners veel mensen bang zijn voor de komst van grote aantallen asielzoekers. Ook de gemeenteraad vindt 1400 te veel en zegt dat er bij de besluitvorming fouten zijn gemaakt. Burgemeester Baas erkende dat er fouten zijn gemaakt. Hij gaat met het COA over het aantal asielzoekers in Oranje overleggen. Een doorstart van Halfords, winkelketen in auto- en fietsaccessoires, is voorlopig van de baan. Het grootste deel gaat de komende dag niet meer open en voor medewerkers wordt ontslag aangevraagd. De curatoren zeggen dat er nog één serieuze overnamekandidaat is die zich op het laatste moment heeft gemeld. Pas volgende week wordt duidelijk of dat toch nog iets oplevert. Halfords ging begin oktober failliet. Staatssecretaris Dijksma laat zwanen, eenden en meeuwen onderzoeken om te zien of ze vogelgriep verspreiden. Ook dode vogels die in het wild worden gevonden worden bekeken. Verder komt er een beschrijving van welke wilde vogels er leven in de omgeving van besmette bedrijven. Mogelijk zijn er overeenkomsten met de besmette gebieden in Duitsland en Groot-Brittannië. Woensdag komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over een schaderegeling voor pluimveehouders die zijn getroffen door de vogelgriep. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond.